Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote brand gisteravond in een zorgcentrum in Vaassen, vlakbij Zwolle. Daarbij is een dode gevallen en ook zijn er meerdere gewonden die rook hebben ingeademd. Het vuur ontstond in een van de appartementen, maar was snel onder controle. Meerdere appartementen moesten worden ontruimd. Het is niet duidelijk of en wanneer bewoners weer terug kunnen. Amerika trekt na drie jaar de stekker uit een NASA-missie op Mars. Een klein helikoptertje heeft 72 keer een rondje gevlogen over de rode planeet. Maar bij de laatste landing ging het mis. Toch heeft de missie volgens NASA alle verwachtingen overtroffen. What Ingenuity accomplished far exceeds what we thought possible. In Emmen zit niet iedereen vrolijk te wachten op Koningsdag. Willem-Alexander viert dit jaar zijn verjaardag in de stad. Alleen daar hangt wel een pittig prijskaartje aan. De burgemeester moest daarover gisteravond zijn excuses aanbieden aan de gemeenteraad. Het feestje wordt zeker 800.000 euro duurder dan gepland. En tranen bij Hercules-fans gisteravond. Lange tijd leek de amateurclub uit Utrecht opnieuw te gaan stunten... in de bekerwedstrijd tegen Cambuur. Al na een paar minuten kwam Hercules op voorsprong... en na 60 minuten stond het zelfs 2-0. Alleen Cambuur kwam terug en in de allerlaatste minuut van de verlenging... was het bekersprookje dan toch voorbij voor de amateurclub. Als je 3-2 komt eh, in de verlenging, maar je maak nog 3-3, dan, eh, ja, dan ben je aan het hopen op de penaltyreeks. En die is in de 120ste minuut die aan, aan duigen geschoten. Kijk, als je helemaal van de kaart wordt eh, gespeeld, dan denk je nog van eh, terecht. Maar we komen gewoon 2-0 voor. Het was een hele gekke avond. Ik moet, ik moet het echt nog beseffen. Cambuur speelt over twee weken de kwartfinale tegen Vitesse. En het weer nog, eerst buien en veel wind. Later in de ochtend neemt de wind af en zijn er opklaringen.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 In een woonzorgcentrum in het Gelderse Vazen is gisteravond een man om het leven gekomen door brand. Vier anderen raakten gewond omdat ze rook hadden ingeademd. Hoe de brand is begonnen is nog niet bekend. In het kantoor van een Belgische minister zijn 50 zakjes cocaïne gevonden, melden Belgische media.